Bo. De uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam heeft zijn excuses aangeboden... aan de familie van Humera, het meisje dat vorig jaar bij haar school werd doodgeschoten door haar stalker. Abu Talib zei dat hij zich als burgemeester verantwoordelijk voelt. De inspectie concludeerde onlangs dat de politie, het OM, de reclassering... en het meldpunt huiselijk geweld tekort zijn geschoten in de bescherming van Humera. Abu Talib wil dat politie, justitie en de gemeente voortaan ieder half jaar bij elkaar komen... om te te praten over stalking. Tesla vestigt zijn eerste grote Europese fabriek in Duitsland. De gigafabriek voor elektrische auto's en accu's komt in de omgeving van Berlijn te staan, zei Tesla-baas Elon Musk. En daarmee vist Nederland definitief achter het net. Tesla heeft in Tilburg al een afbouwfabriek en een servicewerkplaats, maar Musk had de laatste tijd al laten doorschemeren dat Duitsland een grote kans maakte op de nieuwe fabriek. De Tesla-fabriek levert waarschijnlijk 10.000 arbeidsplaatsen op. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft voor het eerst een ebola-vaccin goedgekeurd. Mogelijk kan het medicijn vanaf medio volgend jaar worden verspreid in de risicolanden. De procedure van goedkeuring van het medicijn is door de WHO versneld vanwege de dringende behoefte eraan. In een recreatiegebied bij Leiden is een auto gevonden... met daarin het lichaam van, een vrouw. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om de 51-jarige vrouw uit Leiden... die sinds eind oktober wordt vermist. Afgelopen dag is er gezocht met een sonarboot en met speurhonden. In het water van recreatiegebied Vlietland werd de auto gevonden. De politie onderzoekt nog of het inderdaad om de vermiste vrouw gaat... en hoe ze om het leven is gekomen. De Nederlandse voetbalsters zijn weer een flinke stap dichter bij het EK van 2021 in Engeland. In Arnhem won Oranje met 4-1 van Slovenië. Het is de zesde zege op rij. Het weer, buien, aan zee is er al kans op onweer en hagel...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 Om de lippenstift op zijn kaart. about tomorrow. Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down on these open streets. It's just my face was a fool to believe that there's just a single letter taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart. I knew I would get up. Ooh, I knew I would get up on these open streets. It's just my face. reckless. to the beat, turn it up and let the bass go. Bounce to the to the beat, the, the bass go. Bounce to the beat, turn it up and let the bass go. Be be be be, be reckless. Be be be be, be reckless. it up and let the bass go. turn up and let the bass go. turn up and let the bass go. turn up and let the bass go. Bounce to the beat, the bass turn up and let the bass go. Bass go, bass to the bass go, bass to the beat, the bass to the beat, bass to the beat, bass to the beat, the bass to the beat, bass to the bass to the beat, bass to the bass to the beat, bass to the beat, bliss.